Stubenitski met het NOS-journaal. Bij invallen in verschillende Franse steden zijn 19 moslim-extremisten opgepakt. Dat heeft president Sarkozy bekendgemaakt. De invallen waren onder meer in Nantes, Toulouse en in Parijs. Er werden onder meer vuurwapens en kogelwerende vesten in beslag genomen. Vorige week werd in Toulouse de 23-jarige Mohamed Mera doodgeschoten na een urenlange belegering. In de weken daarvoor schoot Mera zeven mensen dood. Volgens een bron bij de politie is er geen verband tussen Mira en de arrestaties, maar volgens Franse media is dat wel het geval. Twee op de drie Nederlanders zijn somber over de toekomst van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts één op de vijf mensen vindt dat het goed gaat. De pessimistische stemming wordt veroorzaakt door de economische crisis. Steeds meer Nederlanders verwachten dat de economie het komende jaar verder verslechtert. Volgens het SCP is de stemming in de zomer van vorig jaar omgeslagen. Ook het vertrouwen in de politiek is sindsdien gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders is tevreden met politiek Den Haag. Opvallend is dat bijna alle ondervraagden tevreden zijn over hun eigen leven. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn het eens geworden over een bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijven de Telegraaf en de Volkskrant op basis van bronnen in Den Haag. PVV-leider Wilders heeft verschillende keren gezegd dat extra bezuinigingen alleen bespreekbaar zijn als er ook flink wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking. Binnen het CDA ligt dat erg gevoelig. Waarschijnlijk gaat het CDA er nu mee akkoord om Wilders binnenboord te houden. Wilders leek deze week te breken met de coalitie, maar besloot gisteren om mee te blijven doen. Het weer, in het zuidwesten opklaringen, in de rest van het land bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 12. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het en Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij Muiden 3 kilometer. Heeft te maken met de brugopening.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 is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound You looked up beside the sky, saw the birds, and wondered why they could fly away so high. In the morning I would wake, and my heart just couldn't wait to play in your backyard.